maar makkelijk wordt het niet om Promes naar Nederland te krijgen. Mijn collega Jeroen Gortworst sprak daarover met het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen dat ze een uitleveringsverzoek hebben ingediend... of dat ze nog van plan zijn om dat te doen. En daar komt ook bij dat het indienen van zo'n verzoek best wel wat voeten in de aarde heeft. Het kan namelijk best wel wat tijd kosten. Er moeten aanvullende stukken worden gezocht. Die stukken die moeten worden vertaald. Nou ja, dat kost allemaal tijd. En daarbij is het ook de vraag welke prioriteit Dubai dan aan dat verzoek zou geven. Promes is in Nederland al veroordeeld tot een jarenlange celstraf... vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. In Rusland zijn 45 mensen opgepakt die respect betuigden aan Alexei Navalny... rondom de begrafenis van de Russische oppositieleider eerder vandaag. Bij die uitvaart waren veel Russen. En ze riepen zijn naam toen de kist aankwam bij de kerk waar de dienst was. Er zouden meer dan 10.000 mensen bij de begrafenis van Navalny zijn geweest. Acht dagen na de verwoestende brand in een appartementencomplex in Valencia... is een poes levend onder het puin vandaan gehaald. De brandweer kwam de pluizenbol toevallig tegen. Het poesje heeft het vermoedelijk overleefd... omdat ze zich had verstopt in een hoekje bij een brandslang. Van het complex in Valencia is weinig over. Bij de flatbrand kwamen tien mensen om het leven. En af en toe een hamburgertje eten, ja, dat doen we allemaal. Maar de Amerikaanse Den van 70 doet het echt mega vaak. Hij eet wel twee Big Macs per dag. En nu gaat hij voor zijn 34.000ste burger. Het is een wereldrecord volgens het Guinness World Record Book. Ook is het te checken, want hij heeft van al die Big Macs het bonnetje nog. Wel is hij steeds minder Big Macs gaan eten. Vroeger at er namelijk, en niet schrikken, wel 9 per dag. Het weer dan. Vanavond en vannacht vooral in het westen nog regen. Morgen begint droog met eerst wat zon. Later steeds vaker buien vanuit het zuiden.